wapen en schoot eerst op de rechter, die hij miste, en toen drie keer op de officier van justitie. Die stierf in het ziekenhuis. De man werd na zijn daad meteen overmeesterd door beveiligers. In de Syrische stad Homs is een groep journalisten getroffen door geweld. Daarbij is een Franse verslaggever omgekomen en een Nederlander ligt gewond geraakt. Volgens een VRT-journalist die ooggetuige was, is de Nederlander een fotograaf in Franse dienst. De groep journalisten was in een gebouw toen dat werd bestookt met granaten. Door de maatregelen tegen wateroverlast in Groningen zullen veel zoetwatervissen doodgaan. Veel vissen zijn door het spuien van miljoenen kubieke meters overtollig water in zeebeland, zegt de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe. De federatie benadrukt dat de vissen in het zoute water niet lang overleven. Rond de jaarwisseling zijn 186 gewelddadigheden gemeld tegen politie, brandweer en ambulancepersoneel. Dat zijn de definitieve cijfers van de politie. Er waren 13 incidenten, meer dan een jaar eerder. Minister Opstelten wil de huidige aanpak van misdragingen tijdens de jaarwisseling voortzetten en waar nodig uitbreiden. Het weer bewolkt en af en toe wat motregen. Vannacht, neemt de wind fors in kracht toe. De temperatuur daalt tot een graad of 6. Morgen regen, veel wind en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A12, Utrecht-Arnhem tussen Lunetten en Driebergen 2...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 Do you want to turn it into something that's burning like a raging fire? die haar sporen ook al verdiend heeft in de country music. Joe D. Messina. Do you want to make something of it? En dan zit je eigenlijk nog op een harde klap te wachten. Maar die Barry Geldimore die deze cd heeft geproduceerd, heeft besloten om dat maar niet te laten klinken. Hè? Welkom bij het tweede uur van Country Track. B.B. Watson. En hij is foolproof. sitting at the bar You can make your move, but you won't get far soms dan eh, heb je wel eens als je een eh, cd opzet en je luistert naar de eerste tonen van een stem, dat je bij jezelf denkt van, hmm, die man die ken ik. Maar dan blijkt het toch heel iemand anders te zijn. Dat heb ik met eh, Keith Perry en Randy Travis. I don't give a rat's behind if the credit cards get paid on time. I don't care if the rent is overdue. Let the tires go flat and the grass turn brown. Let the roof cave in and the walls fall down. All I give a darn about is you. I don't care if the world stops turning as long as this fire at home keeps burning. big deal if the sun don't shine All oh, I ever darn about is you I wouldn't know if the world was at war Or what the heck they were fighting for All I know is you made my dreams come true Let the sky turn black, let the clouds roll in, let it rain 40 days and nights again. All I give a darn about man, deze Keith Perry. Hij heeft eh, zo ongeveer hetzelfde stembereik als eh, Randy Travis. Hij kan net niet zo diep en hij kan het net niet zo mooi uh, eh, rond zingen als die Randy Travis het kan. Maar het lijkt er toch veel op, hè? In 1996 kreeg ik dit cd'tje binnen. little hand With a little hope Just a little Just hope a little toen stond er bij Previously unre Unreleased. God Bless a Child van Shania Twain. But Harry Stewart. Some are born to love you. Some are bound to leave. Some will surely doubt you. are dying to believe Some will stand beside you While others turn and run It's all guessing Until your dying day But you'll wind up confessing It's a hem hier nog gezien in, eh, in Nederland, deze eh, Larry Stewart. En eh, hij is jaren bezig geweest met een formatie, Larry Stewart en Band is hij bezig geweest. Hij heeft nog wat andere formaties gespeeld, is daarmee gestopt en sindsdien hoor je er eigenlijk nog maar heel weinig van. Dus een solo carrière wil niet altijd zeggen dat het ook nog eens een keer heel goed gaat worden met je Why Can't You, zo heet zijn cd die uitkwam in 1996. U weet dat ik een zwak heb voor singer-songwriter maar ook voor mensen die prachtige teksten kunnen zingen van anderen. Dat is onder andere iets van eh, Paul Brand. Hij heeft dus ooit een cd uitgebracht. Eh, hij noemde de cd I Meant To Do That. En toen werd er eens aan hem gevraagd in een interview van, wat bedoel je daar nou mee? Nou zei hij, ik ben, eh, voordat ik eigenlijk echt zanger begon te worden, ging ik al die op en neer tussen Canada en Nashville als schrijver van liedjes en als zanger van liedjes. En ik was toen een geregistreerd verpleger, kinderverpleger. Op een gegeven moment eh, kwam ik terug van een trip naar, eh, naar Nashville. En dacht ik bij mezelf van, oh ja, dat kleine meisje dat ligt in het ziekenhuis. En daar moet ik eens even naartoe, want eh, met haar gaat het niet al te best. En ik ga toch nog eens even kijken, want ik weet dat het deze keer niet echt goed gaat komen met haar. Dat meisje zei toen tegen haar van, Doe alles waar je zin in hebt, zodat je later geen spijt van krijgt. En dat was de reden waarom hij deze cd heeft opgenomen. I meant to do that. Een stukje uit dat interview. Before I got into the music business, I went back and forth between writing music in Nashville and working at my day job as a registered nurse in Calgary. Some pretty incredible things happened to me during that time. This next song had just been written, and uh, I went back home and found out there was a little girl I'd been taking care of who had to come back into the hospital. She wasn't doing very well, and, and we knew that she probably wasn't going to get any better this time, and so I wanted to go and see her. I remember walking into the room and, and kneeling down beside her bed. And uh, I said to her, Hey, Amy Lee, how are you doing? And the first thing that she said to me was, Hey, Paul, how was your trip to Nashville? She actually had to fight to take in the breath to ask me how my trip was. I couldn't believe it. You know, she was more worried about me than she was anything else that was going on and happening to her at that time. And none of us could have known it, but it was the last chance that I got to see Amy Lee. Amy Lee, she always lived her life to the fullest because she knew that she only had a limited amount of time. She wasn't anything like this guy in, in this song. She never had to regret a single thing. Amy Lee taught me a real important lesson that day. She taught me to make sure that I lived my life in a way that I never had to say I meant to do that. A rose in a box, wrapped up in dreams, a car that explains how much your love means. A table for two with soft candlelight. The words I love you somewhere in the night. I meant to do that. Does that mean a thing? If you wanted songs, then I meant to sing. I Nothing to say Maybe a call to talk If you wanted songs then I meant to sing, I'd she passes by passes by she passes by Every time she passes by Every time she passes by Just Jukes en uh, u heeft de titel alvast uh, begrepen. Uh, Every time she passes by. En daarvoor dus die, eh, die Paul Brand met I meant to do that. Dit is ook zo'n bekende Hè? Misschien herkent u het al aan de muziek. Dit is Tracy Lawrence. En hij vraagt af, is that a tear? Last thing I expected Was to get her call tonight That was the last thing that I heard from her she found Mr. Right But when I came home this evening There it was on my machine I'm just wondering what the hell it means same Eh, zo kun je steeds wel afvragen van, uh, is er nou iets aan de hand of is er nou helemaal niets aan de hand? Dit is Tricia Yearwoods. Morning number 32, waking up without me. Mama's on de titeltrack van een cd die eh, deze Trisha Yearwood uitbracht in 1996. In oktober 1996 om helemaal precies te zijn. Dit was ook de, de, de albumversion daarvan. En het nummer is eigenlijk geschreven door Trisha Burke. En Tom T. Hall, hij schreef het voor niemand minder dan uh, Alan Jackson. Just a little bitty. Have a little fish and you got a little spoon A little bitty house and a little bitty yard A little bitty dog and a little bitty car But it's alright to be a little bitty A little hometown or a big old city Might as well share, might as well smile Life goes on for a little bitty while A little bitty baby and a little bitty gal city town Big yellow bus and little bitty books It all started with a little bitty look Well, it's alright to be little bitty A little hometown or a big old city Might as well share, might as well smile Life goes on for a little bitty while got a job and a little bitty check Six pack of beer and a television set Little bitty world goes around and around Little bit of silence and a little bit of sound A good old boy and a pretty little girl Start all over in a little bitty world Little bitty plan and a little bitty dream it's all part of a little bitty scheme It's alright to be a little bitty A little hometown or a big old city Might as well share, might as well smile Life goes on for a little bitty while It's alright to be a little bitty A little hometown or a big old altijd vrolijk, eh, Alan Jackson. Tom T. Hall, zoals ik al zei, heeft het geschreven. Everything I Love, zo heet de cd die, eh, die uitkwam van die Alan Jackson... waar dit nummer op, eh, op terug te vinden is. Misschien heeft u de cd Blue Moon ook wel in uw bezit... en dan heeft u hem afgeluisterd van A tot Z van Toby Key. I stop and give you a call Once in a while It's breakfast in bed And then pull the covers back up over our head If I call in sick Just to stay home my ben een beetje oude oh, country aan het draaien. Ik ben <laughs> eigenlijk een beetje aan het inkomen om eh, het overzicht van het jaar 2011 voor u voor te bereiden. Maar zoals ik vorige keer al vertelde, ik heb zo'n kleine 200 cd's binnengekregen. Met eh, sommige cd's allemaal verzamel cd's. Dus het wordt echt een beetje zoeken voor mij van wat zal ik nou eens draaien als eh, het jaar 2011. Misschien heeft u wel een idee. En dient u een verzoekplaat in bij mij dan moet het wel natuurlijk een plaats zijn uit het jaar 2011. Hè? Laurie Morgan. She drove up to the restaurant where they used to dine. sitting at the table with someone knew this time. She walked up right beside him. Her face did not turn red. She looked at him so calmly. is what you said But as she walked out the door She said, honey wat uh, al even geleden is. Maar van deze kan ik wel een cd draaien uit 2011 eh, hoor, van Vince Gill. Sure have a pretty smile It has been a while Since I felt your touch You've got the sweetest way I think about you every day know zou nog eh, een van mijn all-time favorites laten horen. Naast eh, Vince Gill met eh, Pretty Little Adriana. I wouldn't be a man. There's a slow moon rising. Billy Dean. I didn't feel like this I wouldn't be a man, man If a woman like was anything I could resist I'd have to be from another planet Where love doesn't exist I wouldn't be a man 2010. Alweer twee jaar geleden. I've Got This Feeling, dit is Blake Wise. Van de gelijknamige CD. I catch green lights now more than I catch red. maybe it's in my head, but I've got this feeling. I was lost, I was stuck trying to find my way. But that's all yesterday. I've got this feeling cause the sun is out zoals ik daarnet al zei, wilt u mij helpen met het eh, programma bij, samen te stellen van de overzicht van 2011? Eh, u belt gewoon of schrijft naar uw favoriete radiostation.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 De kerngeleerde kwam vandaag om het leven bij een bomaanslag in Teheran. Een motorrijder had een bom met een magneet bevestigd op de auto waarin de kerngeleerde zat. Een hoge functionaris in Teheran noemde de aanslag het werk van Zionisten, waarmee het doelde op Israël. De afgelopen jaren kwamen verschillende Iraanse kerngeleerden bij bomaanslagen om het leven. Iran sprak eerder het vermoeden uit dat de Israëlische veiligheidsdienst erachter zit. Huisartsengroepen die nieuwe huisartsen laten solliciteren voor een vestigingsplek doen dat in opdracht van de zorgverzekeraars. Dat blijkt uit documenten van zorgverzekeraars die in het bezit zijn van de NOS. Maandag gaf de NMA, de Landelijke Huisartsenvereniging, een boete van 7,7 miljoen euro. Het beleid van de vereniging zou de vrije vestiging van huisartsen belemmeren en soms tegen.